Marnik Zampersen met het NOS Journaal. De bomaanslag in Athene afgelopen vrijdag is opgeëist door een extremistische groepering. De bom ging af bij het hoofdkantoor van een spoorwegmaatschappij. Omdat de politie voor die tijd was gewaarschuwd, raakte niemand gewond. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. De extremistische groep schrijft in een brief dat kapitalisten verantwoordelijk zijn voor de treinramp van twee jaar geleden... waarbij 57 doden vielen... Sinds het ongeluk zijn er regelmatig demonstraties tegen de Griekse regering... die soms uit de hand lopen. De Amerikaanse politie heeft een verdachte opgepakt... voor de brandstichting in het huis van de gouverneur van Pennsylvania. Het gaat om een man van 38. De brand in het huis van gouverneur Shapiro was in de nacht van zaterdag op zondag. Hij en zijn gezin lagen te slapen, maar werden op tijd wakker gemaakt door agenten. Niemand raakte gewond. Volgens Shapiro gaat het om een gerichte aanval. De politie heeft nog niets bekendgemaakt over een motief. In Spanje heeft de politie een netwerk van mensensmokkelaars opgerold. Ze smokkelden Marokkanen illegaal de Europese Unie in. Vier mensen zijn aangehouden. De Marokkanen werden naar Roemenië gevlogen... en vandaar met busjes en vrachtwagens naar andere landen gebracht. De politie denkt dat zo zeker duizend mensen naar Spanje zijn gekomen... De smokkelaars vroegen van de Marokkanen 3000 euro per persoon om de reis te maken. Actrice Petra Lasseur is overleden. Ze kreeg twee keer de Theodore, de hoogste toneelonderscheiding. Lasseur was ook vaak te zien op televisie en in films. Zo speelde ze in de jaren 70 in de televisiebewerking van De Stille Kracht van Louis Couperus.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 Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow i lead. Hey, love. I touched you gently with my hands. We talked about traveling to distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control.